ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. In de Tweede Kamer beschouwen zowel voor- als tegenstanders van de kilometerheffing de uitkomst van de ANWB-enquête als een bevestiging van hun eigen ideeën. Volgens de ANWB is 68% voor het betalen naar gebruik in plaats van het bezit van een auto. Maar de ondervraagden willen niet meer betalen en ze wijzen het spitstarief af. Het CDA vindt dat alle standpunten overeenkomen met die van de partij. PvdA en GroenLinks benadrukken dat de meerderheid het uitgangspunt onderschrijft dat er anders moet worden betaald voor mobiliteit. En de SP en de VVD vinden dat de kilometerheffing nu echt van tafel moet. Het overheidstekort is vorig jaar uitgekomen op 5,3 procent. In 2008 was er nog een licht overschot. Het tekort is hoger dan verwacht en het ligt ver boven de Europese norm van 3 procent. De overheid gaf ruim 30 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. De stijging van de overheidsuitgaven werd voor 40 procent veroorzaakt door de sociale uitkeringen, zegt het CBS. En ook de steun aan de financiële sector droeg eraan bij. In Utrecht is een oud-medewerker van justitie veroordeeld voor corruptie. De man van 24 kreeg een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden en 180 uur werkstraf. Sinds 2008 liet hij bekeuringen voor vrienden en familieleden verdwijnen. En ook vervalste hij bezwaarschriften die hij vervolgens als ambtenaar zelf behandelde. De rechtbank gaf hem geen celstraf omdat de kans op herhaling erg klein is en zijn voorlopige hechtenis er flink bij hem heeft ingehakt. Het Nederlands kampioenschap veldlopen voor ambtenaren op het Deltapark Neeltje Jans is vanmiddag gestaakt vanwege de harde wind. Neeltje Jans is een voormalig werkeiland in de Oosterschelde. Een tent is gescheurd en volgens de organisatie is het niet verantwoord de wedstrijd te laten doorgaan. Bijna 4000 gemeenteambtenaren wilden meedoen. Het weer, vanavond bewolkt en vooral aan de kust nog wat regen. Morgen opnieuw buien, mogelijk met windstoten, hagel en onweer. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met, met nu de muziekboulevard.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam. 12 maart Weert.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 I was swallowing my pain. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.5.